Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Europese Unie denkt dat de oorlog in Oekraïne kan leiden tot 7 miljoen ontheemden. Nu zijn volgens vluchtelingenorganisatie UNHCR al meer dan 200.000 Oekraïners op de vlucht... vanwege de invasie van Rusland. Het gaat daarbij vooral om vrouwen en kinderen. President Zelensky heeft mannen tussen de 18 en 60 jaar verboden het land te verlaten. In Nederland hebben zich volgens het ANP tot nu toe 50 Oekraïense vluchtelingen gemeld. Turkije noemt de Russische inval in Oekraïne nu ook een oorlog. En dat betekent dat Turkije nu de mogelijkheid heeft om de Bosporus af te sluiten voor Russische oorlogsschepen... die dan niet meer de Zwarte Zee op kunnen. President Zelensky had daar al eerder om gevraagd. BP trekt zich terug uit Rosneft, het Russische staatsoliebedrijf. De Britse oliemaatschappij heeft een belang van een kleine 20% in het Russische staatsbedrijf. Het Britse belangrijkste vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Rosneft vertrekt per direct. Volgens de maatschappij gebeurt dat vanwege de Russische inval, aanval op Oekraïne. En noemt de aanval een daad van agressie. BP stond onder druk van de Britse overheid om maatregelen te nemen. Rusland heeft voor het eerst erkend dat er militairen zijn omgekomen bij de oorlog in Oekraïne. Het ministerie van Defensie noemt geen aantallen, maar zegt wel dat het er veel minder zijn dan het aantal slachtoffers aan Oekraïnse zijde. Het Internationaal Atoomenergieagentschap had woensdag spoedberaad over de situatie in Oekraïne. De overleg gaat over de veiligheid van de kerncentrales en opslag van kernafval in het land. Onder meer bij de in 1986 ontplofte reactor in Tsjernobyl. De kerncentrale viel donderdag in handen van Russische troepen. Er wordt sindsdien wel een verhoogd stralingsniveau gemeten, maar dat zou geen gevaar vormen voor de volksgezondheid. Het weer vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar 0 graden aan zee tot plaatselijk min 4 in het binnenland. Morgen is het een lange tijd zonnig. Later neemt vanuit het westen de hoge bewolking langzaam toe. Het blijft droog en het wordt 9 graden in het noordwesten tot 12 graden in delen van Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB.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 We was on pier in Santa Monica. At first it felt like closure. but there's no moving on from us. I can't forget you, I just don't know how. I know what we said, but where are you now? I'll be staring out the window, waiting for your car again. I know that we both know we'll be taking it too far again. It just might kill me, the watching you leave, but it's worth one more night of you here with me. Please don't stop the music. Dit is ZFM.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 Dit is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door tot morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen een bier, je leeft nog steeds op aarde, dus denken wij je dier. Dit is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar Zoals als de haag gaat kraaien, doen wij het licht eruit en zingen wij nog één keer Ja, la la la la la la la la la.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 Er is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer tekeer. Niet zeuren om een rondje, er wordt gewoon besteld. Na ieder glas dan zingt het hele stel. Dit is nog zeker niet de laatste er in de hemel voor iedereen op wie je leeft nog steeds op aarde, dus zinken wij je dier. Dit is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis. Pas als de haag gaat kraaien, doen wij het dichtbel wel uit en zingen wij nog is er in de hemel voor iedereen op hier. Je leeft nog steeds op aarde don't it? Listen. Uh. Yeah, this was your city. You did it all and more, broke every law except for one, babe. Attraction, are you ready? I know you feel it, who you need trying save it for later. We stay out here living the life.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 Give your body some direction. catch your breath. Yeah. Ooh, don't know when the sun is rising next. So if the feeling's right, then raise your glass and let not too many. No one but you in crowded rooms. We can do anything.